ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij gevechten tussen Thailand en Cambodja zijn meerdere mensen gedood. Vanmorgen begonnen militairen van beide landen op elkaar te schieten in het grensgebied. Correspondent Mustafa Margadi. Dit grensconflict eh, speelt al decennia, eh, maar eh, is vooral de afgelopen dagen weer flink opgelopen. Thailand die riep gisteren zijn ambassadeur uit Cambodja terug en zal de Cambodjaanse ambassadeur in Bangkok uitzetten... Dus ehm, ook diplomatiek eh, begint dit behoorlijk eh, uit de hand te lopen. Thailand heeft bij de gevechten ook F-16's ingezet. Het leger van Thailand zegt dat ze alle grenzen met Cambodja sluiten. Bij beschietingen in mei kwam een Cambodjaanse soldaat om. Bij een bosbrand in Turkije zijn zeker tien mensen om het leven gekomen. Het gaat om brandweerlieden en reddingswerkers die probeerden een natuurbrand in het noordwesten van het land te blussen. Veertien collega's raakten gewond. Ook op Cyprus zijn doden gevallen door een bosbrand. In een woning in Assen heeft de politie vorige week het lichaam gevonden van iemand die mogelijk al maanden geleden is overleden Volgens het Dagblad van het Noorden gaat het om een bejaarde vrouw die door haar dochter werd verzorgd. Vorig jaar gingen agenten na meldingen langs bij het huis, maar werden toen door de dochter niet binnengelaten. Vorige week liet de vrouw dat wel toe, waarna ze het lichaam vonden. De politie gaat niet uit van een misdrijf. De Amerikaanse president Trump hoorde in mei van zijn minister van Justitie... dat zijn naam in de Epstein-file staat. Dat schrijft de Wall Street Journal. En die documenten over Jeffrey Epstein liggen in de VS gevoelig... zegt correspondent Sjoerd en Daas. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat Trump hier iets verkeerd gedaan zou hebben. Eh, maar wetende dat hij heel veel moeite had met het vrijgeven van die documenten tot recent... Uh, maakt dit natuurlijk wel opmerkelijk. Investeerder Epstein zat vast op verdenking van mensenhandel en seks met minderjarigen. Hij werd doodgevonden in zijn cel. Veel Amerikanen denken dat de regering van Trump de waarheid achterhoudt over zijn banden met Epstein. Heb ik het weer nog. Eerst zonnig, vanuit het noorden steeds meer bewolking. Het blijft wel bijna overal droog, alleen op de Wadden kan een spatje regen vallen.